Eefje kunnen met het NOS-journaal. Zo'n twee raken hebben een brief aan minister Blok ondertekend... waarin ze vragen om meer diversiteit op de werkvloer. Ze vinden dat het ministerie achterloopt met het aannemen van mensen... met een biculturele achtergrond. Minister Blok kwam onlangs in opspraak nadat hij op een bijeenkomst had gezegd... dat een vreedzame multiculturele samenleving nergens ter wereld bestaat... Een direct verband met de uitspraken van Blok wordt in de brief niet gelegd, maar bronnen melden aan de NOS dat het er wel degelijk een antwoord op is. Het Amsterdam UMC stopt per direct met een onderzoek onder zwangere vrouwen. Ze droegen allemaal een kindje met een ernstige groeiachterstand en kregen het middel Viagra om de groei van de placenta en de vrucht te stimuleren. Maar het middel lijkt het risico op overlijden van de baby te vergroten. Van de 93 zwangeren die Viagra kregen zijn 19 baby's kort na de geboorte overleden. Bij 90 onderzochte vrouwen die een placebo kregen overleden 9 baby's. Het Amsterdam UMC benadrukt dat de levenskans van de baby's sowieso slecht was. Minister Grapperhaus van Justitie en korpschef Akerboom doen de politiebonden een nieuw cao-voorstel. De agenten krijgen daarin de komende 2,5 jaar 7% meer loon en meer invloed op hun roosters. De bonden liepen eerder deze maand boos weg van het overleg... omdat ze vonden dat niet genoeg werd gedaan om de werkdruk te verlagen. Twee mannen die in Landgraaf verkleed als agenten een woningoverval pleegden... hebben hoge straffen gekregen. Een man van 29 uit Kerkrade moet 14 jaar de cel in. Een man van 41 uit Heerlen 9 jaar... De twee wilden in mei 2016 een huis binnendringen om hennep te stelen, maar de bewoner verzette zich. Daarop schoot een van de indringers de bewoner neer. Die raakte zwaar gewond. De rechtbank zegt dat poging tot doodslag is bewezen.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 De collectie bevat songs die oorspronkelijk faam maakten door Emmylou Harris, Waylon Jennings, de Oak Ridge Boys, Bob Seger, Tim McGraw en nog vele anderen. De eerste die je hoorde was Ain't Living Long Like This. Vervolgens hoor je She's Crazy for Leaving en Shame on the Moon, dat een groot succes werd voor niemand minder dan Bob Seger. Welkom en ontzettend veel luisterplezier. Well, the bus pulled away in a roaring black cloud. I stood in the road and honey, I hollered right out loud. Hey darling, I love you. Hey bus driver, whoa, but you can't stop a woman when she's out of control. she's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving. I told her so, but you can't stop a woman when she's out of control. So I punched out my truck, a telephone back, she just said, Go, driver, go. I know I could have caught her, but I ran out of luck. She was long gone to Lufkin by the time they cut me out of my truck. She's crazy for leaving. I told her so, and the boys at the bus stop just said, Man, let her go. She's crazy for leaving so, but you can't stop a woman when she's out of control. and I cussed that old East Texas road. I throwed rocks at my truck, which had busted my nose. You add insult to injury. Now what do you get? You get a bus stop full of honkies that don't. Hear she's out of control. No, you can't stop a woman when she's out of control. wasn't all that long ago that I could really drink 'em down. Three days up and running wild and never touched the ground. If tall, dark, and handsome is not what I am, you've either not noticed or you don't give a damn. Well, I've heard it said a thousand times to thine own self be true. But it's not for lack of trying that this is something I can't do. So, what can I tell you? that you don't already know. The chinks in my armor are starting to show. once inside a woman's heart, a man must keep his head. Heaven opened up the doors <laughs> where angels fear to tread. I was late in my twenties and hungry for praise. and waxing like crazy when I wrote down that phrase.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 Kazi Michiello. Mendes is gepassioneerd door veel zaken met erbij soulvolle muziek. Haar idolen Etta James, Rita Franklin, Gladys Knight en Patsy Klein, om er maar een paar te noemen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Luister maar naar Who's Between You and Me.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 look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. so many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. Me Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I. Dupuy heeft een prachtige stem die fris en natuurlijk in de oren klinkt. De manier van zingen past ook bij de ogenschijnlijk simpele songs. Hoewel Dupuy vooral traditionele bluegrass op een frisse en akoestische manier brengt, worden op Doghouse toch veel verschillende countrymuziekstijlen op een alternatieve manier voorgeschoteld. Texas Girls is een van de songs op het nieuwe album. hear my tale, won't you hear me wails? I think everybody should know. She made me gospel breakfast, cheese enchiladas at noon. Barbecue is so good for you. We'll meet at the Salt Lake soon. Oh, how I love them Texas girls. Oh, how I love them so. I've been everywhere and it's so unfair. I think everybody should know. boy, you did just fine. Oh, how I love them Texas girls. de original van deze week. Once a Day is geschreven door Bill Anderson en geregistreerd als de debutsingel van Connie Smith. De single werd uitgebracht in augustus 1964. De song bereikte de eerste plaats en stond er acht weken. Het was de eerste debutsingel van een countryzangeres die de nummer 1 positie bereikte. Crossroads, nummer 1 country hit. When you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could. But time has taken all I'm so glad that I'm not like a Buggy USA is een klassiek klinkende country rock and roll band uit Los Angeles. Hun nieuwste album is Kick Out The Twang. Geïnspireerd door country acts als Buck Owens, Merle Haggard en het Amerikaanse leven met de toevoeging van hun eigen rock and roll, weet Speed Buggy USA een eigen stempel te drukken op hun muziek. En dat doen ze heel overtuigend. Een voorbeeld daarvan is de Monkeys hit Take the Last Train to Clarksville. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Clementine Volker vertolkte in het verleden veel covers, maar onlangs ontdekte ze ook haar eigen krachten en schreef als Miss Clementine een aantal prachtige nummers. Die songs zijn terug te vinden op het album Letting Go. Een van de songs is The Swallow Song. swallows as they fly. There is no sorrow like that. Holding My Own. Het nieuwe album van Spex Hildebrand is alweer enkele maanden oud. Maar ik kan er nog steeds geen genoeg van krijgen. In totaal maakte hij inmiddels 16 albums en de laatste hoort zeker tot een van zijn beste. It Won't Get Any Better is daar een sprekend voorbeeld van. Lea Kliphuis brengt Neder-Americana. Althans, zo omschrijven sommigen haar muziek. Flauwekul natuurlijk. Als je naar A Long Way From Home luistert, kun je daar alleen maar het kwaliteitsmerk goed op plakken. just sitting here wasting time. Time galore, and it's all on my side. That I obtain everlasting bliss. It won't get any better this. Who would have thought I'd enjoy the ride on my own? No trace of you in sight. Nothing to whine for I'll tell it like it is. It won't get any better than this. I clearly saw things go wrong. Useful stuff for a corny song. It's been a long time coming. Well, here it is. get better than done is done. What once was mine now is his. It won't get any better than this. What once was mine now is his. It won't get any better than this. was het blokje country uit eigen land. Sinds 2010 speelt Terry Lee Palmer met countryartiest John Pardy. En in het voorjaar van 2013 tekende Terry een publishing co-onderneming met John Pardy en de Song Factory. Beertime is een van zijn eigen songs. stressing over my bills, dealing with a crazy ex girlfriend. I could use a little time just to chill. So if you know where I'm headed, why don't you just meet me there? We'll keep the cold ones coming, watch our troubles all disappear. goes good. luisteren naar Laura Benites prachtige melancholieke vocale bezieling, afgezet tegen traditionele instrumenten in Bakersfield-stijl. Gitaren, pedalsteel, staande bas, accordeon, viool en zo kan ik nog even doorgaan, is een genot voor oor en hart, ondanks de thema's van verdriet, verraad en het wegdrinken van je problemen. The Fool I Am Right Now zou veel meer op de radio te horen moeten zijn. Crossroads dit is het favoriete album van de maand. dat je de tv laat voor wat hij is. Ik ben namelijk zo weer terug met nog een uur country. Glenn's Neighbor helpt me bij de overstap naar het volgende uur. Zometeen nog een uur country. Well, don't turn in your TV, that would not be right. He'll turn into clay, sit around all day, grow an antenna out of your head if you keep watching that TV.